Goedemorgen, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De mentale gezondheid van maaltijdbezorgers, taxichauffeurs en andere werknemers die zich online aanbieden... is slechter dan dat van mensen die ander werk doen, heeft de Erasmus Universiteit onderzocht. Mensen die dat werk doen zijn daarom vaker uitgeput en minder enthousiast over hun werk. Ze hebben ook vaak weinig contact met collega's, familie en vrienden. Elon Musk blijft betalen voor de satellieten boven Oekraïne. De baas van SpaceX vroeg aan het Amerikaanse ministerie van Defensie... of zij de kosten op zich konden nemen, omdat het honderden miljoenen kost. Maar nu dokt hij er toch zelf voor. Vooruit dan maar, zegt hij op Twitter. Dankzij die satellieten kan het Oekraïense leger en de regering toch contact houden op plekken waar normaal de verbindingen kapot zijn, vertelt deze expert. Starlink is the glue really between the forward deployed drone and the artillery that's conducting uh, uh, the strike against Russian positions. En er is vannacht geschoten op Amsterdam Centraal. Twee mensen raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met ze gaat is niet duidelijk. Om de dader te vinden werd een deel van het station afgezet, maar de schutter is niet gevonden. Veel mensen zagen het gebeuren omdat het druk was op het station. Voetballiefhebbers kunnen vandaag hun hart ophalen. Er wordt namelijk flink wat eredivisiewedstrijden gespeeld. Zo speelt Feyenoord tegen AZ. Die club staat nu bovenaan in de competitie. Trainer Pascal Jansen heeft zin in de wedstrijd tegen de Rotterdammers. Het is een wedstrijd waar we enorm naar uitkijken. Maar dat is ook het mooie aan deze groep. Eh, ze kijken iedere keer weer uit naar de volgende wedstrijd om eh, de beste versie van zichzelf weer eh, te laten zien. En ja, dat is prachtig werken met die gasten. In de top van de Eredivisie worden nog meer wedstrijden gespeeld. Zo neemt PSV het vanmiddag op tegen FC Utrecht. En vanavond komt Ajax in actie tegen Excelsior je nog het weer. Vandaag blijft het droog met zo nu en dan wat zon. Het wordt een graad of 17. Vanmiddag vanuit het zuiden meer bewolking en vanavond kans op regen of motregen. Morgen wat wisselvalliger, dan wat warmer ook tussen de 17 en 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 And from then on, you will never mind if I make love Goedemorgen luisteraars, welkom bij ZFM Jazz. Eh, fijn dat je luistert. Samenstelling presentatie vandaag, Alco Beuving. Eh, ja, vandaag ook weer een keuze uit het grote jazzrepertoire wat we eigenlijk hebben. En eh, wat staat er op de rol vandaag? Nou, veel koperwerk van allerlei stijlen. natuurlijk ook nieuw materiaal, nieuwe uitgaves van hedendaagse jazz. Wel mainstream natuurlijk. En eh, eh, ja, nieuws van, zetten, van eh, Jazz in Zandvoort. Belangrijk nieuws zou ik zeggen. Nou, kortom, we gaan er een mooi programma maken. En we begonnen natuurlijk met die prachtige stem van Harry Connick Jr een van mijn grote favorieten. En eh, ik las alweer op zijn site dat hij eh, een eh, tour gaat maken. En dat er ook een, voor de liefhebbers van de kerstmuziek ook weer een nieuwe kerstcd uitkomt. Nou, volgens mij de hele maanden november en december is hij weer druk aan het optreden. Ja, deze man die kan van alles. Hij kan componeren, arrangeren, toneel spelen. Hij, is ook nog, hij speelt in diverse films. is ook nog een gastheer op, bij tv-programma's. Kortom, een multitalent. En leuk om weer eens wat van hem te horen. En dit was natuurlijk True Love. Een cd'tje die de muziek van eh, Cole Porter behelst. Leuk om mee te beginnen. Eh, en dan gaan we naar het volgende nummer. Ook een mooi nummer. Eh, we kennen natuurlijk allemaal het Metropoolorkest. We kennen ook Clark Terry. En die hebben ooit eens samengespeeld. In 1994 is er een cd gemaakt. Clark Terry en de Metropoolorkest. En daarvan een mooi nummertje. Clark Terry, Come Sunday. is een cd'tje uit 1994. Maar het blijft mooi, blijft mooi. Eh, als je aan mij vraagt wat is de mooiste solo die Kenny Dorham ooit gespeeld heeft... dan wordt vaak gezegd It Could Happen To You. En dat werd live opgenomen in 1961 uh, eh, at de Jazz Workshop in San Francisco. En dat staat er ook nog op, nou niet dat nummer... maar eh, wel een uitvoering van dat nummer op een cd van hem. En dat wil ik nu laten horen. in that something heet die cd. It Could Happen To You, Kenny Dorham. even eh, kijken, Kenny Dorham. Komt-ie. dat was eh, Kenny Dorham op de trompet It Could Happen To You. Een, een, redelijk snelle uitvoering van dit hele bekende nummer. Mooi, mooi, mooi. En wat ook mooi is, is een bijzondere uitvoering van eh, Round Midnight. En dat nummer kennen we natuurlijk allemaal, uh, Thelonious Monk. Maar het is wel een, een heel aparte uitvoering. En dat komt van een mooie cd van De DC die had eerst een cd uitgebracht over de, ja, meer soul, soul die geloof ik. En daarna bracht ze eigenlijk meer een, een jazz cd uit. Daarvan het nummer Round Midnight. Hele bijzondere uitvoering. Komt-ie. Die doobitly, lee, zidoetly, doobidai, die, zidoepie, zoobido, do, do. do. Zij doet lee, de doobidai, die, doet lee, zidoetly, do. It will all begin round midnight. the pretty while till after sundown. Supper time, I'm feeling bad. When on midnight comes around, memories always start around midnight. Midnight, haven't got the heart to stand those memories. my heart is still with you. When some gold Ledici. De eh, Round Midnight. Zij kan natuurlijk ook aardig sketten, zoals je kon horen. En als je denkt, wat klonk die elektrische zesnarige bas leuk? Nou, die werd bespeeld door Nelson Braxton. Brian Collor was op de drums en Sandra Manning op de Fender Rhodes. Mooie muziek, leuke muziek. En die cd had een hele mooie naam. Dat vind ik echt een... Uh, eens even kijken hoe die... Uh, oh ja. de cd van uh, Daisy heet Feeling Orange But Sometimes Blue. En over blue gesproken, dan is er maar één kleur blue die eh, heel bekend is. En dat is natuurlijk het, fenomenale nummer van eh, John Coltrane. Eh, John Coltrane met het nummertje Blue Train. Klein stukje, dat is een vrij lang nummer. geweldige muziek van eh, John Coltrane. Als je ook ziet wie hierop meespelen. Eh, John Coltrane, tenor, Lee Morgan, trompet, Curtis Fuller... Eh, Kenny Drew op piano, Paul Chambers op de bas, Philly, Joe Jones op de drums. Fantastische cd, altijd, altijd leuk om te, te draaien natuurlijk. Dus, maar het is een heel lang nummer, dus ik moet hem eigenlijk stoppen nu. dan kom ik, als ik dan, dit ging over Blue Train, maar over treinen is natuurlijk heel veel muziek gemaakt. Er zijn fantastische nummers over treinen. een heel bekend voorbeeld aan een eh, nummer wat over een trein gaat... is van, eh, even kijken hoe ze ook weer heet... Eh, Gladys Knight in de Pips, dacht ik. Ja, Midnight Train to Georgia. for the man. applaus is eh, wel verdiend voor de, eh, eens even kijken, Chris Barber Jazz Band. En Take eh, the A-Train, heel bekend nummer natuurlijk. En ja, dat was mooi. Chris Barber op de klarinet. Die man heeft zoveel de muziek gemaakt. Leuk. Maar dan kan je, als het over treinen gaat, dan kan het natuurlijk, dan kunnen we niet om André Brasseur, misschien kan je die nog herinneren, een Belgische keyboardspeler. Early Bird was zijn bekendste hit, denk ik. Maar deze is mooi, met Train. Je hoort hier ook weer de cadans van de trein. André Brasseur, 1966. Ja, je hoort echt die, die specifieke sound uit de 60 jaar. Die andere Brasseur, zijn muziek is ook veel gebruikt in jingles voor eh, radiostations volgens mij. Tot slot nog één nummertje over de Night Train. En, eh, Oscar Peterson heeft ooit eens een, CD, een LP uitgebracht, moet ik zeggen, in 1962. Met daarop eh, onder andere dit nummer, Happy Colocky, uh, Night Train. cd van eh, Oscar Peterson Trio, Night Train... Eh, opgenomen in Los Angeles 15 eh, en 16 december 1962. En hierop speelde mee natuurlijk Ed Tickpen op de drums en Ray Brown op de bas. Dat kon je wel horen. ja, even de betere jazz piano cd zou ik bijna zeggen. Heel mooi. En dat was eigenlijk tot slot van het themaatje de trein. En je hoort steeds die bas in al die uh, sounds die ik heb laten horen natuurlijk. Dat is eh, logisch. Tijd voor zo'n iets heel anders. En dan kom ik bij een van mijn favoriete beentjes terecht. Die niet meer bestaat. En dat, is namelijk de Bonzo Dog Duda Band. Dat was natuurlijk een soort persiflageband, een humorband. Maar die hebben ook leuke jazz gespeeld. En ik ga het even opzoeken. Dr. Jazz. Ik had hem ergens neergezet, dacht ik. Eh, de Bonzo's. De Bonzo's. Oh, ik heb Tuba's in the Morning. twilight I can hear the humming of a melancholy coon. All the memories that still linger, I thank you, Mr. Moon. And although I've never smiled, winter, summer, autumn too. Now here's one tune to remind me why I feel so blue. Tubas in the moonlight playing for me all night. Tell me what I want to hear. Am I only dreaming? Am I only scheming? Stars above me shining brightly. Why can't she be sitting here beside me? Tubas in the moonlight will bring my last one home. in the moonlight will bring my love one Nou, ik doe Dr. Jester gewoon nog even achteraan. Komt hij nog een keer de Bonzo Dog Duda Band... met van de, de grappige LP uh, eh, Ted Poles. Een LP uit 1969, dacht ik. Right, Oh, oh, Whoa! I can't tap it. daar bent, was natuurlijk een groepje eh, jongens die studeerden aan de kunstacademie. Ik dacht van Glasgow, eh, eh, Vivian Stentel en Neil Innes. En deze LP, Tadpoles, is de meest jazz-achtige cd. Maar als je van de bonzo's houdt, zou ik zeker op YouTube kijken... want er staan redelijk wat filmpjes van al hun fraaie muziek. Eh, tijd voor iets heel anders. Eh, ik las laatst dat de eh, overleden was Barbara Thompson. Barbara Thompson was een Britse fusion- en jazzmuzikante. Speelde saxofoon, fluit en was ook componiste. zij was de muziekambassadeur van het Verenigd Koninkrijk... en geëerd als lid in de orde van het Britse Rijk. Dus niet zomaar de eerste beste. Zo is getrouwd geweest met ook een hele bekende drummer... John Heisman. En ja, ik wil toch een nummertje van haar laten horen... om in herinnering te blijven. Barbara Thompson. Van haar cd, even kijken waar ik die heb staan. Barbara Thompson, Heavenly Bodies. Het eh, gelijknamige nummer. Barbara Thompson overleden in juli van het afgelopen jaar. Zij speelde natuurlijk ook eh, eh, in de band Colosseum van eh, John Heisman. En zij was de opvolger van Dick Hextel Smith. Dus mooie muziek. En de Colosseum was natuurlijk jazz rock. Ook zeer, zeer, zeer de moeite waard. Het, tot slot iets heel moois van Paul Enka. Die heeft ooit opgetreden op het Montreal Jazz Festival. En dat was in 2005. Volgens mij is daar een film van gemaakt. En daar promoot hij eigenlijk zijn cd eh, eh, eh, Rock Swings. Daar staan grappige nummers op. En dit is een hele bekende van Lionel Richie. Hello. Paul Enka live in Montreal. Another track from the new CD Rock Swings. You'll get a baby in a minute. Originally recorded by Lionel Richie. Recorded by Lionel Richie. Randy Kerber arrangement. I've been alone with you inside my mind. In my dreams, I've kissed your lips a thousand times. Sometimes I see you pass outside my door. Another track from the new CD. Another track from the new CD, Rock Swings. You'll get a baby in a minute. Originally recorded by Lionel Richie. Recorded by Lionel Richie. Randy Kerber arrangement. been alone with you inside my mind. In my dreams, I've kissed your lips a thousand times. Sometimes I see you pass outside my door. Hello Is it me you're looking for? I see it in your eyes.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 Want er komt volgens belangrijke informatie over jazz in Zandvoort. We hebben nog veel meer mooie muziek. Dus ik zou zeggen, pak een bakje koffie en luister naar het nieuws. En blijf bij ZFM Jazz samenstelling presentatie Alco Beuving. Dus tot zo direct na de klok van...